7 uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. De luchtkwaliteit in Nederland voldoet niet aan de Europese normen, staat in een rapport van Milieudefensie. Uit metingen blijkt dat er op zeker 11 plekken in het land meer stikstofdioxide in de lucht zit dan toegestaan. Onder meer de Stadhouderskade in de Valkenburgerstraat in Amsterdam, de Hoefkade in Den Haag en de Koolsingel in Rotterdam scoren onder de maat. Het afgelopen jaar zijn er minder botsingen geweest met weginspecteurs. Dat komt door maatregelen die zijn genomen tegen het negeren van een Rood Kruis. In 2014 waren er nog 21 aanrijdingen met de gele pick-ups van weginspecteurs. Vorig jaar is dat aantal gehalveerd tot 10. Volgens Rijkswaterstaat heeft het onder meer geholpen dat weginspecteurs sinds kort zelf boetes mogen uitdelen. Ebru Umar is weer in Nederland. Volgens getuigen op Schiphol zat ze met haar moeder in een vliegtuig dat kort na middernacht aankwam. Ze kreeg gisteren te horen dat Turkije haar uitreisverbod heeft ingetrokken. Daarna vertrok ze meteen. Umar kreeg het verbod twee weken geleden opgelegd omdat ze president Erdogan zou hebben beledigd. Australië heeft vijf Syriëgangers opgepakt die met een bootje het land wilden verlaten om zich bij IS aan te sluiten. Ze waren vanuit Melbourne naar het noorden gereden met een vissersbootje achter een auto. Ze wilden naar Indonesië varen om van daaruit door te reizen naar Syrië. Als FC Twente zijn licentie houdt, mogen supporters van bezoekende clubs volgend seizoen gratis naar binnen. Met dat gebaar wil de club uit Enschede andere clubs in de eredivisie tegemoetkomen. Die vinden dat ze benadeeld zijn omdat Twente door oneerlijk financieel beleid succes heeft geboekt. Twente wil de clubs ook financieel tegemoetkomen. Over de hoogte van de regeling worden geen mededelingen gedaan. Het weer, in het noorden eerst nog bewolkt, in het zuiden schijnt de zon. Later overal zon, maar ook buien met kans op hagel en onweer. Door 23 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het valt nog mee met de files in de Randstad. Op de A1 Amersfoort Amsterdam wel file rijden bij brugge, 4 kilometer.